Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag staat het lange voorhout vol met tentjes. Niet om te kamperen, er is een woonprotest aan de gang... van jonge mensen die er niet aan te pas komen op de woningmarkt. Ook Frederike is erbij. Ze is 25 en afgestudeerd, maar woont noodgedwongen bij haar ouders. Ik hoop dat er oplossingen komen. Wij zitten allemaal, denk ik, van de pechgeneratie. Ja, er wordt eigenlijk nergens in tegemoet gekomen. En nu met de huizenprijzen die ontzettend zijn gestegen. Ja, het feit dat de meeste starters een studieschuld hebben, wordt alleen maar eh, moeilijker gemaakt. De woningzoekende jongeren praten vandaag met woonminister De Jonge. Ze hopen dat hij meer voor ze kan betekenen. reizigersclub Rover is de stakingen in het OV-beu. Daarom hebben ze zelf geregeld dat werkgevers en vakbonden opnieuw met elkaar in gesprek gaan komende maandag. Want ze krijgen nu elke keer dat er wordt gestaakt meer klachten van bus- en treinreizigers. Kijk, er zijn wat mensen die hebben natuurlijk een alternatief. Maar er zijn ook heel veel reizigers die hebben geen alternatief. En die hebben toch echt moeite om dan eh, op het werk te komen of mantelzorg te verlenen. Eh, en, en, jongeren hebben e-, echt moeite om op onderwijslocaties te gaan eh, komen. En leg maar weer eens uit dat je te laat bent op school. Rover hoopt dat machinisten, buschauffeurs, conducteurs en andere medewerkers daardoor voorlopig niet meer gaan staken, dat ze eruit komen. De werknemers willen meer loon en minder werkdruk. Je hoeft niet meer thuis te blijven als je positief test op corona, zegt het kabinet. Er was eerder al een advies uitgekomen van corona-experts. De ministers in Den Haag nemen dat nu over. Bij een loopneus mag je ook gewoon naar je werk en je hoeft je ook niet meer te testen op het virus. In Den Haag heeft iemand een nogal waardevol plastic tasje gevonden. In de zak zat 100.000 euro verstopt. Het geld werd gevonden na een achtervolging, mogelijk na een drugsdeal. Een man van 28 is opgepakt voor witwassen. Heb ik het weer nog. De wind trekt aan. Als het bij je regent, dan gaat het veranderen in sneeuw. Er kan een laagje van 2 tot 5 centimeter blijven liggen. En het is een graad of 2. Morgen zon, zondag grijs. En het is dit weekend rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat al een flinke file tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A7 horen Herenveen bij Brezandijk een kwartier vertraging.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 Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow? From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops Alone again Alone again until you live for me you high. thinking about us, what we could have been before I ruined us. I made mistakes, I know. Should've never let you go. I've been thinking lately how you'll always be my maybe. Without you, I swear I feel blind. My world's so I look around and see your smile. No matter what, it all comes back to you. I've been thinking about you. Every night not sleeping. Staying up and watching stars. Wishing you're out there, you're dreaming. I've been wishing for you. Talking to the moon and stars Telling them all about the way I feel and asking how you are. Without you, I swear I feel blind. My world's so dark and you're my light. No matter what, it all comes back to you. I'm trying to move on, live my life. I look around and see your smile. No matter If I to tell my truth and confess all the things I've done Would you maybe take me back and forgive all the wrongs I've wronged And if I could open up my heart and ask for one more time Would you tell me that it's all okay and that we'll be alright Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas.